girlfriend was wrong like me. Wrong. Don't you wish your girlfriend I know I'm on your mind. I know we have a good time. I'm your friend. I'm fun and I'm fine. I ain't lying. Look at me. You ain't lying.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 Libische ordentroepen zouden in de stad Benghazi tientallen betogers hebben gedood. Volgens een ooggetuige werd geschoten vanuit een gebouw waarin de ordentroepen zich hadden teruggetrokken. In Libië eisen demonstranten het aftreden van kolonel Gaddafi. In Bahrein is de kroonprins gesprekken begonnen met de oppositie. Ook heeft hij het leger opdracht gegeven te vertrekken van het Parelplein... waar de afgelopen dagen enkele doden vielen bij demonstraties. In Marokko zijn voor vandaag anti-regeringsbetogingen aangekondigd. Twee Duitse journalisten zijn na vier maanden in een Iraanse cel weer thuis. Ze werden opgepakt toen ze een interview probeerden te regelen met de zoon en de advocaat van een Iraanse vrouw. Die zou worden gestenigd wegens overspel. Iran liet de journalisten vrij na bemiddeling van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Een kleine 70.000 mensen hebben in de Amerikaanse staat Wisconsin gedemonstreerd voor en tegen gouverneur Walker. De republikein moet flink bezuinigen en wil daarom onder meer de lonen van ambtenaren korten. Daarnaast wil Walker de positie van vakbonden aanpakken. De gouverneur vindt dat de bonden nu te veel macht hebben. De afgelopen week zijn voor- en tegenstanders elke dag de straat opgegaan in de hoofdstad van Wisconsin, Madison. In de laatste kersttoespraak van koningin Beatrix zijn passages over tolerantie en solidariteit geschrapt. Dat heeft theoloog en dichter Huub Oosterhuis gezegd in het EO-programma Blauw Bloed. Oosterhuis is een vertrouweling van de koningin. In haar kersttoespraak toonde de koningin zich bezorgd over het huidige maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland. Ze had zich nog duidelijker willen uitspreken, maar dat zou de PVV niet hebben gewild. Schaatser Bob de Jong heeft bij de World Cup wedstrijden in Salt Lake City een, met een persoonlijk record de 10 kilometer gewonnen. De Jong was 4 seconden sneller dan Olympisch kampioen Lee uit Zuid-Korea. Bob de Vries werd derde, Arjen van der Kieft won in de B-groep.